Uur. Renske van der Zallen met het NOS Journaal. Na Nederland, België en Duitsland is ook Oostenrijk plaatselijk getroffen door overstromingen als gevolg van zware regenbuien. Op Twitter is te zien dat de binnenstad van de plaats Hallein bij Salzburg te maken heeft met flinke wateroverlast. De politie zegt dat delen van het centrum onder water staan en dat auto's zijn meegesleurd door het kolkende water. De situatie is volgens een woordvoerder kritiek en in sommige gevallen dramatisch, meldt persbureau DPA. Er zijn nog geen meldingen van gewonden of doden. Tieners in Groot-Brittannië worden niet ingeënt tegen het coronavirus, meldt de Britse krant The Telegraph. Volgens de, volgens de krant geeft een Brits adviescomité advies om jongeren tussen de 12 en 17 jaar nog niet te vaccineren, zolang de risico's nog niet duidelijk zijn. Kwetsbare tieners zouden zich wel kunnen laten inenten. Andere landen, zoals Frankrijk, Israël en de VS... besloten eerder wel gezonde tieners vanaf 12 jaar te vaccineren. Ook in Nederland kunnen alle 12 tot 17-jarigen een prik krijgen. Voor het eerst in vier maanden is het aantal coronabesmettingen in Israël weer boven de duizend uitgekomen. Afgelopen 24 uur werden in het land meer dan 1100 nieuwe gevallen gemeld. Volgens de premier van Israël zorgt de besmettelijkere Delta-variant voor een toename van het aantal besmettingen. Hij zegt dat de effectiviteit van de vaccins bij de Delta-variant zwakker is dan wij hadden gehoopt. 62% van de Israëliërs is inmiddels gevaccineerd. Meer dan de helft van de mensen heeft ook een tweede prik gehad. En de film Titan van regisseur Julia Ducournau... heeft op het filmfestival in Cannes de Gouden Palm gewonnen. De Française is de tweede vrouwelijke regisseur ooit... die de prestigieuze filmprijs wint. Er waren ook twee Nederlanders genomineerd. Regisseur Paul Verhoeven en acteur Gijs Namer. Beide vielen buiten de prijzen. Het weer, vannacht is op de meeste plaatsen helder. Het koelt af naar 12 tot 15 graden.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 Bleed over the fam, the it so hard. Run my money up to buy your jokes, man. Mommy, ik for voor bank bro AMG, dat is tempo. Uurtje terug, zei je je yeah zo. Klem mijn bagger, want je bent boos.